Premier Rutte heeft het over een nieuw dieptepunt. En dat nou juist op dat treinstation zo'n aanval plaatsvindt... laat wel zien tot welke cynische daden de Russen bereid zijn te gaan. En dat maakt ons natuurlijk gemotiveerd om door te gaan met waarheidsvinding... zodat we eh, niet zullen rusten totdat de mensen die verantwoordelijk voor zijn ook eh, voor het gerecht kunnen worden gebracht. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft als eerste westerse leider een bezoek gebracht aan Butsja, de voorstad van Kiev, waar honderden Oekraïense burgers door de Russen zouden zijn vermoord. Ze spreekt later in Kiev onder meer met premier Zelensky. Eet geen enkel chocolaatje van kinder. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Er is een kans dat er salmonella in zit. Eerder was de waarschuwing alleen voor producten uit de Ferrero-fabriek in België... met bepaalde houdbaarheidsdata. De Belgische fabriek is inmiddels gesloten. De dader van de aanslag gisteravond in Tel Aviv in Israël lijkt alleen te hebben gehandeld. Bij de schietpartij vielen twee doden en tien gewonden. Een van die gewonden is vandaag overleden. Het gaat om een oud-Olympische speler. De dader is na een klopjacht doodgeschoten. 3, 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, Axiom 1. Ja, net is hij vertrokken, raket EX-1, met aan boord een steenrijke zakenman en een groepje toeristen. Ze hebben 50 miljoen euro neergeteld voor een tiendaagse trip naar ruimtestation ISS. De toeristen worden trouwens niet helemaal aan hun lot overgelaten. Aan boord zit ook een astronaut met Nederlandse roots. Hij moet alles in goede banen leiden. En daar heeft hij zin in, zei hij vooraf. It's a dream come true, to be honest. I mean, I wasn't expecting anything like this when I left NASA. I was pretty content with my career and ready to do something different. And uh, I couldn't be more proud and satisfied to be part of it. En dan nog het weer. Het klaart op veel plekken op vanavond. Vannacht koelt het flink af richting het vriespunt. Morgen wat meer buien, soms ook winters. En een graad of acht dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Forgive me I stop and stare. lama. straight to my heart. Adrenaline me down. You hated me harder than a million goodbyes. And this isn't a heart attack, but I feel it inside. Like a shot straight to my heart. Adrenaline, adrenaline. Like a flashbang in the dark. Adrenaline, adrenaline. And take just one shot straight to my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline. just to things ready to leave. I need you, baby. I turn the key to my truck.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me how you locked in the pines. Hey, Andy, are you goofing on L2, baby? Duizend concurrenten voor de aandacht In de hotelschoolklas schoolklas Tussen jongens in een pak Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink met als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat?